Kok met het NOS Journaal. Het kabinet heeft besloten dat mondkapjes en andere beschermingsmiddelen tegen besmettingen centraal worden verdeeld. Minister Bruins maakte dat bekend in het Kamerdebat over het coronavirus. De landelijke GGD-koepel krijgt de verantwoordelijkheid over de verdeling over alle medici en zorgverleners in het land. Een woordvoerder van de minister benadrukt dat er nog geen sprake is van tekorten, maar dat de maatregel bedoeld is om een vast verdeelsysteem te hebben voor als er wel tekorten ontstaan. De rechters in het eh, proces van de tramaanslag in Utrecht worden niet vervangen. De wrakingskamer van de rechtbank Utrecht heeft het verzoek daartoe afgewezen van een van de slachtoffers. Hij zegt dat Gugman T. hem probeerde dood te schieten terwijl het OM zegt dat hij alleen bedreigd is. Het slachtoffer wilde het proces uitstellen toen, en toen de rechters dit weigerden vond hij dat ze daarmee partijdig waren. De wrakingskamer wijst het verzoek af omdat er geen reden is om te denken dat de rechters inderdaad partijdig zijn. De manier waarop Nederland de verspreiding van stikstof berekent... is van voldoende tot goede kwaliteit. Dat concludeert een commissie die de stikstofberekeningen onderzocht... in opdracht van minister Schouten van Landbouw en Natuur. Wel vindt de commissie dat er meer moet gebeuren... om in de toekomst onzekerheden te verkleinen. Bijvoorbeeld door vaker en op meer plekken te meten... en door satellietbeelden te gebruiken. Vooral vanuit de landbouwsector is kritiek op de manier... waarop het RIVM de uitstoot en neerslag van stikstof berekent oud trainer Jerry M. uit Rotterdam is veroordeeld tot 180 uur taakstraf... voor ontucht met vier minderjarige meisjes. En al krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden. Tot M had één jaar en vier maanden cel geëist... maar volgens de rechter zijn niet alle misbruikbeschuldigingen bewezen. Tegen Jerry M. waren tientallen meldingen gedaan... en hij zou twee meisjes zwanger hebben gemaakt... Hij kon jarenlang zijn gang gaan op verschillende atletiekclubs in de regio's Rotterdam en Den Haag...